Schiphol ligt weer helemaal plat door het winterweer. Tot zeker kwart over vier rijden er geen treinen van en naar de luchthaven. Eerder op de avond was er wel een beetje treinverkeer, maar dat ligt nu dus weer stil. Reizigers in de regio Amsterdam worden geadviseerd om niet op pad te gaan of ander vervoer te regelen. ProRail werkt de hele nacht door aan het spoor. Dat moet klaargemaakt worden voor weer een nieuwe winterdag. Vooral de grote knelpunten worden aangepakt. NS rijdt met een aangepaste winterdienstregeling... Er rijden minder treinen om nieuwe storingen te voorkomen. De Amerikaanse geheime dienst adviseert om de huidige top in Venezuela aan de macht te houden. Volgens de Wall Street Journal denkt de CIA dat de oppositie het land niet stabiel kan besturen. President Trump krijgt dus het advies om samen te werken met tijdelijk president Rodriguez. Zij is gisteren geïnstalleerd als opvolger van Maduro. En Colombia blijft samenwerken met Amerika tegen drugsmokkel. De regering zegt dat ze de Amerikaanse technologie goed kunnen gebruiken. Trump noemde de Colombiaanse president Petro eerder een zieke man en dreigde zelfs met militair ingrijpen. En dat Petro de Amerikaanse inval in Venezuela had veroordeeld. Het vriest tot min 8 graden en het kan dus glad zijn. Wel is het droog en dat is overdag ook zo. Dan temperaturen rond het vriespunt. En dit was het nieuws op 538. Buitenkracht verkeer dan, nog flitsmeister. Geen vertragingen en ook geen flitsers. 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden.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 inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all oh, because you came for me. en The Fate of Ophelia bij Radio 50. Hey, er is heel veel gevallen en misschien dat de vraag ook wel eens in jou opgekomen is. Kun je sneeuw eten? Tenminste, ja, eerlijk is eerlijk. Ik liep vandaag door de sneeuw heen. Het was wel een gedachte die bij mij naar boven popte. En ik denk, ja, toch eens even, eh, toch wel even uitzoeken. Want zoals alle rare vragen ter wereld... is er ook naar dit namelijk wel een onderzoek gedaan. Nou, daaruit is uitgekomen dat je beter niet in steden of bij wegen sneeuw zou kunnen eten. Sneeuw neemt namelijk tijdens het vallen eh, allemaal vervuilende lucht op. Hè. Fijnstoffen, uitlaatgassen, zware metalen. Dat dus zeker niet doen. Eh, ook best wel voor de hand liggend. Geen gele sneeuw eten of grijze sneeuw. Geel is met eh, urine van mensen of dieren. Dat leren Eskimo's ook als eerste. Hè. Don't eat the yellow snow. en grijs en bruin, ja, dat is natuurlijk vuil, roet, zand, bacteriën. Moet je ook helemaal niet doen wat kun je dan wel doen? Want ja, je, kan zomaar, je zou sneeuw kunnen eten, is uit het onderzoek gekomen. Maar dan alleen als het diep in de natuur is. Dus bij, bij bergen en bossen, heel ver van de mensheid <laughs> verwijderd. Vers gevallen sneeuw zou je kunnen eten. Maar dan niet de bovenste laag, maar schep liever iets uit het midden van een pak sneeuw. Kortom, niet doen.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 In mijn geval, mijn vader is buschauffeur. Lijkt me super. Lekker gezellig onder de mensen, weet je wel. En mijn moeder is Antwerp keukens. Ja, lijkt me, lijkt me op zich ook wel. Ik, ik, zou, ik zou de baan van mijn ouders wel, wel kunnen uitvoeren. Lijkt me wel leuk. Hoe zit dat bij jou? Laat even weten via de F van 538. Armin ga je nu horen. Armin van Buren, voor duidelijkheid. Hij zou zijn zoon absoluut niet hetzelfde laten doen als wat hij doet. Namelijk het zijn van een wereld-DJ. Mede door het vele reizen, ongezond eten, drinken, daar nou, noem het allemaal maar op. Is namelijk een vraag die hij best wel vaak in interviews krijgt. Van, joh Armin, jouw zoon, moet je ook niet gewoon DJ worden? En dan, daarop is dit zijn antwoord. Ik weet niet of ik mijn eigen zoon zou zeggen, nou, word jij ook maar lekker DJ? Want dat is natuurlijk een vraag die ik bijna elke interview krijg. Het is niet goed voor een mens. Nee, niet goed voor mensen. Maar hij is er wel verdomd goed in. Armin van Buren. Muziek maken. De dance match van deze week heeft hij. Dit is Sunshine on Me. player. Give me some brew and I might just chill. But I'm the type that like to light another joint like Cypress Hill. I still do these spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S, the T, I, D, E, S. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. It's on, wrap my lips around the 40. And when it comes to getting another soggy, fools all kick in like Shinobi. Know me ain't my home it's too many hands to be probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy. Five dollar bill on the real before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb. dumb, dumb. I come to school with a Taylor on my earlobe. Avoiding all the flick teasers, skeezers, and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me two bucks, you take a off and pass my bomb back. Suck up the dank like a slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie. Cause homie snagged me to take the dank out of the bag. care, don't need no crutch. I'm so keyed up till the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogies get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own split cheap. What's up, don't babysit that? Pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my PO. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fat, But the Tango race straight had me. light, My yesternight thing got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroll tonight, oh, so we can roll big hot sheets. I wish I could fade the 8, but I'm no budget. Still rolling the 2 though, cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land, you smoke with my kid, up in smoke. Yuck, I spray you, lay down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO, drink the BSOP up with the lemon and squeeze up. And everybody's roller, I'm the roller. That's quick to fold a blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, That's all you do, kicking feet. Cause we're IBs, we need to have like a foo-foo. Undressed. 538. Welk bonnetje of welke rekening heeft het afgelopen jaar het meest zeer gedaan in je portemonnee? Denk er even over na, dan vertel ik je zometeen hoe je dat geld weer terugkrijgt. 538. Marnix Westhuis. Ook daar meneer David is onderweg naar Martin Garrix Love and Mad. Radio 538. You don't en Talk To Me 538. Vanaf maandag 19 januari. Hier met je rekening. Hey, per ongeluk je auto tegen die van de buurman aankegelen door de gladheid. Eh, misschien viel je telefoon uit je zak tijdens het traplopen, schermstuk of... Heb je een huwelijksreis gehad naar Bali... maar lag je twee weken op je bed omdat je aan de diarree zat? Zou je zomaar kunnen overkomen. Een paar voorbeelden voor Hier Met Je Rekening. 19 januari terug bij Radio 538. Alle rekeningen zijn welkom, hè? Leuk, grappig, vooral bijzonder leuke verhalen. Stuur ze in via 538.nl. Kost je minder dan 5 minuten. En het levert je misschien wel het hele bedrag dus op... van die bon of factuur. 538.nl, zo simpel is het. Nog simpeler is dat je zometeen Ellie Golding hoort. Ook Offenbach onderweg. Brandy en Monica, The Boy Is Mine bij 50 jaar. jacht. There's a whole zij een waanzinnige stem, zeg. Ellie Golding, Love Me Like You Do bij Radio 538. Gisteren in de 538 show Tim, Rick, Niels en Florentien, je hoort ze iedere werkdag vanaf 6 uur bij Radio 538. Maar sinds deze week hebben ze ook hun eigen themakanaal in de 538-app. Super makkelijk, 538-app kun je overal downloaden. En als je dan de ochtendshow wil terugluisteren... kun je dat gewoon rechtstreeks in de app super makkelijk doen. En in de eerste 58 ochtendshow naar de kerstvakantie... neemt het team even de goede voornemens op. En Florentine had wel een hele opvallende voor dit jaar. Ik ga wel eh, tot eh, de volgende voorlopig even niet drinken. Oh, die heb ik wel. Eh, dat doe ik eigenlijk elk jaar. Ja. En dat is even... Ik drink eigenlijk alleen in het weekend, maar dan wel voor een hele week. Dus. <laughs> ja, je drinkt vrij veel, dus, ja. maar die ga ik wel weer doen. En dat is altijd toch even het eerste weekend dat je denkt... Oeh, saai. Saai. En, en daarna ben je er doorheen. Oké, dus, dus January. Ja, en ik heb het echt nog wel eens zelfs drie maanden volgehouden. Zo. Dat als je er eenmaal in zit, dat je denkt... Ja, oh, dan mis je het nou niet nee. Rick, afvallen. Ah, gaat 100% gebeuren. Ja, dat heb ik vorig jaar ook gehoord. Ja, eh. dat is niet gelukt. Nee. Nou, maar wel goed dat je gewoon weer het oppakt. Ja. En Flo? Nou, ik drink al twee maanden niet, maar ik wil wel weer een drankje gaan doen <laughs> eigenlijk. dat is een goede voornemen.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 Ja, goeie nacht, Marnix. Hallo. Ik moet gelijk wat opbiechten. Wij hebben gisteren een best wel lange eh, conversatie op dezezelfde plek, op de radio. Iedereen heeft eh, van mee mogen genieten. Uh, vertelt dat ik vandaag onder het mom van goede voornemens voor het eerst naar de sportschool zou gaan. Ik voel hem al aankomen. En eh, ik heb nog steeds die waanzinnige motivatie. Maar ik werd... Ehm, nee, maar hoe je dit verhaal nu al begint, dit zijn nu al smoesjes. Nee, het zijn geen smoesjes. Luister, het, het, is als volgt. Ik zou met een van mijn beste maten gaan sporten. Hij woont praktisch naast de sportschool. Ja. Ik moet 20 minuten ongeveer rijden. Ja. Maar mijn route ligt langs de drukste plek van Nederland als het qua spits is. Dat is de A20 naar Rotterdam toe. Ja was heel veel sneeuw voorspeld in de spits. Hij wilde rond de spits gaan sporten. En ik zei tegen hem, ik zeg, maat, luister, ik heb ontzettend veel zin om te sporten. Maar als ik langs de A20 moet, dat gaat helemaal vastlopen. Dat is standaard in de spitshal. Laat staan met mhm. sneeuw, ijzel, noem het op. Ja, ja, ja, ja. En alles tussendoor ook. Ik zeg, ja, eh, om heel eerlijk te zijn... ik ga vanavond wel gewoon op de loopband ter compensatie thuis. Ik zeg, want als, ik, als, als, als jij en ik twee uur moeten reizen om te sporten, zeg maar. Ik zeg, ja, daar heb ik A, geen tijd voor en B, ook helemaal geen zin in. Ja, nou, dus, dus daar kan ik inkomen. Dus eh, nee, ik, ben, ik ben nog niet in de sportschool geweest. Dus ik, ik kijk jou even aan, want jij bent de jury van dit hele weddenschapje dat we hebben afgesloten. Namelijk als ik het in maart, ja. als ik voor maart zou zijn gestopt, dat ik hier een liedje op de radio moet zingen. Ja. Toch even checken, eh, zit er nog een safe zone? Maar ben jij ook op de loopband geweest? Ja, zeker niet. Nee, kijk, maar, nee, maar, nee, maar, nee, maar even. ik, oké, okay, wat ben je nou aan het doen dan? kijk, ik snap, ik snap dat je niet zo lang... Maar ga dan een wandeling buiten maken in die sneeuw. Ga dan iets nou, dat doen, heb ik, Dat heb ik smiddags wel gedaan. Ik heb wel gelopen buiten, maar ik ben niet gelopen. naar de koelkast of wat? Nee, naar de supermarkt. Supermarkt. <laughs> een soort van hetzelfde. Om bitter garnituur te halen, zeker? Nee, nee, zeker niet. Nee. gewoon lunch. Gewoon wel eiwitrijke dingen. Nou, ik vind het wel randje. Maar goed, de week is nog niet om. We hebben gezegd dat je iedere week minimaal één keer per week gaat sporten. Precies. Ik ben net geweest. Dat, dat kan trouwens ook, hè? Ik bedoel, hier, hier bij 538, we hebben gewoon hier beneden een, eh, een sportschool. Is ook zo, ja. Maar en daar sport ik altijd voor mijn show aan even. Oké, maar ik, ik ben dus een leek. Waar, waar start je dan met als je zelf gaat sporten? Ja, eh, begin gewoon YouTube-video's te kijken, TikTok-video's te kijken met eh, wat je een beetje moet doen. Het voordeel is wel, rond dit tijdstip is er echt helemaal niemand. Ik ben helemaal alleen daar beneden. Nee, dus ik kan echt helemaal op mijn gang gaan. Niemand lacht me uit, niemand doet... Snap je? Ja, dat is wel een, dat is een moeilijke drempel, hè, van sportscholen ja, eh, vind ik wel. Ja, ja ik, nee, ik herken hem hier helemaal. Daarom ben ik blij dat ik met een van mijn beste maten kan sporten. Hij gaat al twee jaar heen. En ik denk alleen maar, ja, al die mensen weten wat, wat ze doen. Ja, ik niet. Het enige wat ik kan is, oké, hartelijk welkom, uiteraard. <laughs> zeg maar, ja, daar heb je in de sport gewoon niks aan. Dus... Ehm, maar dat is wel een goeie. Ja, ik zou gewoon hier doen en dan vanaf nu geen excuses meer, want je bent hier toch? Ja. Eh, geen excuses meer, je gaat gewoon sporten. En als je dat deze week nog niet hebt gedaan, ik ga je elke dag appen of je gesport hebt. Heb je niet gesport aan het einde van deze week, ja, dan wordt het wel gewoon zondag of maandag een liedje zingen hier. Oeh, oké, oké, oké. Nou, super. En dan begint gewoon natuurlijk de challenge weer opnieuw. Het is ja, challenge nee, gefaald luister, de rest van het jaar maar Het is, het is ook niet alsof ik het niet wil, even voor de duidelijkheid. Nogmaals, ik wil niet naar de sportschool omdat ik wil afvallen. Ik wil vooral naar de sportschool omdat je even je, je energie erin kwijt kan. Ja, en een beetje spiermassa kunnen we natuurlijk allemaal wel gebruiken. Ja, ja. <laughs> je zit me zo aan te kijken, natuurlijk? Nee, daarom. Nou, super. Nou, zo zometeen vanaf drie uur. Heb je nog een waanzinnige tip? Of een goede tip. Ja, ik, ik, heb nog een paar goede voornemens eh, die mensen eigenlijk moeten gaan doen. Oh, je hoort het zo meteen bij Kilo. Zo is het. Hoe lekker is dat? Onder andere met Avicii, Without You komt eraan. Ook Gizo en Zane, Eyes Closed. Maar eerst Dasha en Austin. Misschien kun je deze wel volgende week gaan zingen als je in een sportschool bent geweest. Lijkt me een heel slecht idee. Even oefenen nu. We had a plan. Move out of this town, baby. West to the sand. Doe maar niet. It's all we talked about lately. I packed the car, bring your guitar and Jane for smoking.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 Didn't even say goodbye, just wish I knew it was the